Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Pas na de over de maatregel om de reiskostenvergoeding te belasten. Lijkt uit de uitwerking van het begrotingsakkoord dat staatssecretaris Wekers naar de Kamer heeft gestuurd. Uit het document lijkt dat er meer tijd nodig is. Het voornemen staat in het vijfpartijenakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. De afschaffing van de belastingvrije vergoeding voor het woonwerkverkeer heeft de laatste weken geleid tot een stortvloed aan kritiek. In Suriname zijn acht Nederlanders aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Ze wilden van Paramaribo naar Schiphol vliegen. Een 34-jarige vrouw had bijna 2 kilo cocaïne in een dubbele bodem van haar koffer zitten. De zeven anderen zijn aangehouden omdat er drugs in hun kleren zaten. Zijn een vader, moeder, hun vier kinderen en een zwager. In geïmpregneerde kleren en hangmaten zat zo'n 38 kilo aan cocaïne. Alle drugs samen hebben een straatwaarde van ongeveer 1,8 miljoen euro. In Londen is met een groots concert het 60-jarig regeringsjubileum van koningin Elizabeth gevierd. De Britse vorstin toonde zich om 10 uur aan het publiek toen ze zich door prins Charles liet begeleiden naar de koninklijke loge voor Buckingham Palace. Haar echtgenoot prins Philip was er niet bij. Hij werd vandaag met een blaasontsteking naar het ziekenhuis gebracht. De koninklijke familie werd bij het concert, behalve door de koningin en prins Charles, vertegenwoordigd door Camilla Parker Bowles en de prinsen William en Harry. De show werd geopend door Robbie Williams. Paul McCartney besloot het concert. Daarna nam prins Charles het woord. Namens zijn moeder bedankte hij alle artiesten en technici. Het evenement werd besloten met een groot vuurwerk boven Buckingham Palace. Henk Kroll wordt voor de Tweede Kamerverkiezingen de lijsttrekker voor de partij 50PLUS. Hij was de enige die zich beschikbaar heeft gesteld voor het lijsttrekkerschap. Krol is vooral bekend als hoofdredacteur van de Gaykrant en ook zit hij in het provincieparlement van Noord-Brabant. Het weer vannacht vrijwel overal droog, kans op mist 4 tot 8 graden.